Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Steeds meer ouders kloppen aan voor hulp omdat ze de schoolspullen voor hun kinderen niet meer kunnen betalen. Het is voor ouders vooral ingewikkeld om digitale spullen te kopen, zoals laptops, zegt Stichting Leergeld. Zij helpen kinderen uit gezinnen die krap bij kas zitten. Wij zien steeds vaker dat er uh, tegelijk eh, met eh, het boekenpakket dat er gezegd wordt... u moet een laptop aanschaffen die moet aan die en die eisen voldoen. En vaak staat er zelfs nog bij bij welke commerciële aanbieder die laptop eh, gekocht moet worden. Afgelopen jaar kreeg de stichting dik 180.000 aanvragen binnen. In 2021 waren dat er nog 120.000. De zoekactie naar een vermiste Nederlandse vrouw op het Griekse eiland Samos is tijdelijk stilgelegd. Het is te heet en de honden raakten oververhit. Het team met reddingshonden denkt dat ze aan het eind van de dag weer verder kunnen zoeken. De vrouw van 65 wordt sinds donderdag vermist. Ze ging een eindje wandelen en kwam niet meer terug. En vanaf vandaag krijgen je ouders of je opa's en oma's een brief op de deurmat. Want mensen van 60 jaar en ouder en kwetsbare groepen ontvangen een uitnodiging voor een nieuwe boosterprik tegen corona. Over een paar weken wordt er begonnen met vaccineren. En dat duurt tot begin december. En de Britse rockband Oasis komt na 15 jaar weer bij elkaar. De broers Noel en Liam Gallagher hebben hun comeback vanochtend bekendgemaakt... en voor volgende zomer 14 concerten aangekondigd er gingen al langer geruchten rond over een reunie. Maar toch komt het als een verrassing, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Iedereen ja, is niet vergeten hoe spectaculair die band uit elkaar is gevallen 15 jaar geleden. Na een ruzie tussen de twee belangrijkste bandleden, de broers Liam en Noel Gallagher. Ja, en hier beschouwen ze het wel als een klein wonder dat ze überhaupt weer bij elkaar zijn gekomen. Maar ja, Britse fans die zijn dolblij en rekenen maar op dat de concerten in, in een mum van tijd eh, uitverkocht zullen raken. Ja, maar het lijkt er niet op dat de shows ook in Nederland zullen zijn. De enige Europese optredens staan gepland in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wel is Oasis van plan nog andere continenten aan te doen. Het weer dan nog een prima zomerdag met alleen wat dunne sluierbewolking. Maar vooral veel zon. Het wordt 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A10 op de ring van Amsterdam vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Landsmeer en Amsterdam Oud-Zuid 14 kilometer.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 Bij een aanval vannacht op een Palestijns dorp bij Bethlehem... is een Palestijn van 40 doodgeschoten. Zeker drie anderen raakten gewond aan hun benen. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. 60-plussers krijgen weer een uitnodiging voor een coronaboosterprik. Ook zorgmedewerkers kunnen een afspraak maken. De afgelopen tijd was er een opleving van een nieuwe coronavariant. variant de Britse rockband Oasis komt weer bij elkaar voor een aantal reunieconcerten. Dat hebben de broers Noel en Liam Gallagher bekendgemaakt. De band ging in 2009 uit elkaar na jarenlange ruzies. Dan het weer, veel zon en ook wat bewolking. Het is 23 tot 26 graden. can see so che farai, le tue ansie chiuse e vuoti, sassi che allontanano. questo cielo in fiamme ricade sei me stars Blessed. for you head over heels. You're dancing so close to me. I love how it feels. Under the boardwalk and up on the roof, the way I feel for you, I just wanna. on the line. I want you, I want you, I want you.